Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronamelder meldt de komende dagen helemaal niks. Er zijn privacyproblemen. De info over een besmetting bleek op Android-telefoons onveilig te worden opgeslagen. Niet de bedoeling en daarom heeft minister De Jonge de meldingen even uitgezet. Google zegt dat het nu allemaal weer veilig is, maar De Jonge wil dat nog even checken en dat duurt een dag of twee. President Biden ziet de Amerikaanse toekomst zonnig in. In zijn eerste grote toespraak voor het parlement kwam hij met een heleboel optimistische plannen... waarvoor hij honderden miljarden wil uittrekken. Hij wil wegen bouwen, nieuwe wapenwetten en betere banen. Biden wil dat iedereen die fulltime werkt genoeg verdient. No one working 40 hours a week should live below the poverty line. We need to ensure greater equity and opportunity for women. And while we're doing this, let's get the Paycheck Fairness Act to my desk as well. Equal pay. It's been much too long. Voor het eerst zaten er twee vrouwen achter een president... bij een toespraak voor het congres. Vicepresident Harris en de voorzitter van het huis, Pelosi. China heeft net een nieuw eigen ruimtestation gelanceerd. Een uurtje geleden vertrok de Tianhe, oftewel hemelse harmonie. In juni gaan er ook taikonauten naartoe, zo noemen we Chinese astronauten. Op het nieuwe ruimtestation gaan de Chinezen allerlei wetenschappelijk onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar het effect van ruimtereizen op het lichaam. En de afgelopen nacht mochten we weer zomaar naar buiten. De avondklok is eraf gegaan. Deze mensen gingen rond 10 uur de straat op. Gewoon eh, gelijk van genieten. Ik uh, ja, vind het lekker om nog even wandelingen te maken. Ik heb eh, de hele dag brak op de bank gelegen. Dus dat is top. Ook dat je gewoon niet echt zorgen hoeft te maken, maar ook met echt 10 uur thuis zijn. Ja, gelijk gelijk zijn muur lekker maken. Eerst even een biertje drinken en daarna lekker naar max. Het weer, veel wolken vandaag en er vallen buien. Het kan ook nog onweren. Het wordt niet warm, hooguit 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Snap your fingers now. boy is back. Uh, uh, uh, the bounce is back. Uh, uh, woo. Uh, is back. i need those eyes focusing on me. Middle of the night, I'm the only star you see. I'ma need those hands running over me.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 De Raad voor Cultuur vindt dat Omroep Zwart en Ongehoord Nederland... een plek moeten krijgen bij de publieke omroep. Dat blijkt uit een advies aan demissionair minister Slop, die er uiteindelijk over beslist. Beide zijn van toegevoegde waarde, vindt de Raad. Door de energietransitie zal de vraag naar elektriciteit verdubbelen, verwachten de netbeheerders. Ze denken dat voor 2050 in Nederland één op de drie straten moet worden opgebroken om er extra kabels te leggen. In de omgeving van Huizingen in de provincie Groningen is gisteravond een aardbeving gemeten.